Amsterdam is met een tarief van 50 euro per dag het duurst. Londen, Wenen en Den Haag staan op de plaatsen 2 tot en met 4. Daar is een dagje parkeren 10 euro goedkoper dan in Amsterdam. De goedkoopste van de onderzochte steden is Chennai in India. Daar kost een parkeerplaats 68 eurocent per dag. Foie gras wordt in Nederland niet verboden. Een verbod op de vette ganzenlever is in strijd met regels van de EU en de Wereldhandelsorganisatie, zegt minister Verburg. Ze reageert daarmee op een pleidooi van de Partij voor de Dieren, die een importverbod wil. Verburg wil zich in Brussel wel sterk maken voor verandering van de regels. Dan kan er mogelijk een Europees verbod komen op het dwangmatig voederen van ganzen. Drie mannen die levenslange gevangenisstraf hadden gekregen... voor drie moorden in het Rotterdamse café In en Oud... zijn ook in hoger beroep tot levenslang veroordeeld. De drie gingen in november 2005 samen met een vierde dader... zwaar bewapend naar het café... om de eigenaar een half miljoen euro af te persen. Voordat het café in brand werd gestoken... schoten de overvallers drie mensen onder wie de eigenaar dood. Zuid-Afrikaanse voetbalfans mogen volgend jaar op het WK gewoon toeteren op hun Vuvuzela, de Zulu-toeter. heeft de Wereldvoetbalbond FIFA besloten. Tijdens de strijd om de Confederations Cup vorige maand regende het klachten over het geluid van de toeters. Onder andere tv-commentatoren klaagden dat ze niet boven de herrie uitkwamen. Maar de FIFA vindt dat de Vuvuzela bij de Zuid-Afrikaanse voetbalcultuur hoort. Het weer, af en toe zon en een enkele bui. In het weekend blijft het wisselvallig met vrij veel wind en buien.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 ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het weekend in. that time, y'all. <laughs> Rough Riders. You know, Teflon. Eve. Yo, yo, yo, they wanna know. so I give them hell. Call me misfit, lips for the gang of trash.